De man die de moordaanslag regelde krijgt 26 jaar. Die straffen zijn bijna hetzelfde als de straffen die ze eerder kregen. Het Openbaar Ministerie had graag levenslang gezien voor de drie, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Daarover zegt het Hof, dat is een brug te ver voor deze verdachten. Daar moet je uiterst behoedzaam mee omgaan. Dat is de ultieme straf alleen maar voor verdachten die echt nooit meer kunnen terugkeren in de samenleving. Peter R. de Vries was de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces... en is waarschijnlijk daarom vermoord. Hij werd in de zomer van 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam... toen hij net bij een uitzending van RTL Boulevard vandaan kwam. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Het is niet nodig om het demonstratierecht in te perken, zeggen onderzoekers. Politici willen dat wel, omdat er vaak ongeregeldheden zouden zijn bij, bij demonstraties. Maar het onderzoek spreekt dat tegen, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker. 97% verloopt helemaal probleemloos. En, in de gevallen dat er wel een incident gebeurt, ja, dan bij driekwart daarvan maar is er maar één incident. Dus dat valt, valt mee, zeggen de onderzoekers. En natuurlijk zijn er wel gevallen, heel vervelende gevallen, waarin het fout gaat... en waar demonstranten bewust de wet overtreden. Maar dan is er dus genoeg juridische ruimte al om in te grijpen, zeggen die onderzoekers... in hun rapport van overigens 500 pagina's. De onderzoekers denken dat een strengere aanpak van demonstranten juist kan leiden tot meer ongeregeldheden. Het Rijksmuseum krijgt een vestiging in Eindhoven. Het gebouw komt bij de rivier de Dommel, vlakbij het station en het terrein van de Technische Universiteit. De bedoeling is dat er wisselende tentoonstellingen te zien zullen zijn. Over zes tot acht jaar moet het museum in Eindhoven opengaan. En het stinkt langs een deel van de Nederlandse kust. Van Rotterdam tot Alkmaar komen klachten binnen over naar rotte eieren ruikende geur. Het is niet helemaal zeker waar die lucht vandaan komt. Mogelijk is het afkomstig van een schip ter hoogte van Maasluis. Maar er zou ook een bedrijf zijn bij Rotterdam dat veroorzaakt. De veiligheidsregio benadrukt dat de lucht niet schadelijk is voor de gezondheid. Het weer droog, landinwaarts soms wat zon en een graad of 10. Morgen wat regen en opnieuw een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is alleen nog maar wat drukker op de A4 Den Haag-Amsterdam...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 For the poor Is if finding really meant too much when I look at my China girl. car. Versions of swastikas in my head. everything you are. You know, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world.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 zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 27 jaar cel. De organisator kreeg ruim 26 jaar. Het OM had opnieuw levenslang tegen hen geëist. Het Rijksmuseum krijgt een vestiging in Eindhoven. Bezoekers kunnen daar kunstwerken uit de collectie van het museum zien. Het moet nog worden gebouwd en moet over 6 tot 8 jaar klaar zijn. In Brabant zijn 90 opgezette dieren in beslag genomen. De dieren stonden bij een handelaar die niet kon aantonen dat ze legaal in zijn bezit waren. Het ging onder meer om een zwarte beer en leeuwen met een waarde van 2 ton. Het weer. Op de meeste plekken is het grijs, maar landinwaarts kan vanmiddag de zon soms doorbreken. Het is een graad of 10. Dit is ZFM.